uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Rapper Typhoon heeft begin vorige maand een nacht in de politiecel gezeten... omdat hij bij de grensovergang Hazeldonk had getankt zonder te betalen. Een dag later werd de zaak geseponeerd... omdat er volgens justitie geen opzet in het spel was. Op Facebook legt Typhoon nu uit dat hij vanuit België onderweg was naar zijn oom die op sterven lag. De rapper was er met zijn gedachten niet bij, schrijft hij. Het incident staat volgens hem helemaal los van het voorval in mei. Typhoon werd toen in Zwolle staande gehouden... omdat agenten zijn luxe auto verdacht vonden... gezien zijn leeftijd en huidskleur. Door dat voorval ontstond een discussie rond etnische profilering. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zo'n 3,50 euro per maand. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover uit het AD. Het kabinet houdt er rekening mee dat de premie volgend jaar gemiddeld uitkomt op zo'n 103 euro en nu is dat nog ongeveer 100 euro. Het kabinet maakt de verwachtingen bekend op Prinsjesdag. Zorgverzekeraars bepalen dit najaar de precieze zorgpremie. Een agent uit Limburg heeft politieuniformen en een portofoon verkocht aan criminelen. Dat melden bronnen aan 1 Limburg. Vorige maand werden twee agenten gearresteerd. Een vrouw die in Heerlen werkt en een man die in Sittard werkt. Een van hen zou de spullen hebben doorverkocht. Het Openbaar Ministerie wil niet op de zaak ingaan. De KNVB gaat amateurclubs die belastingfraude hebben gepleegd uit de competitie halen of laten degraderen. Nu kunnen clubs dat nog voorkomen door te schikken met de Belastingdienst of de naheffingen en boetes te betalen. Dat moet veranderen, zegt de KNVB vanavond in het tv-programma Zembla. Belastingfraude bij amateurclubs gaat vaak om het zwart betalen van spelers en het niet opgeven van kantineinkomsten. En dan het weer, zonnig met zo nu en dan wel wat sluierbewolking.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 this breath. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 106.9 ZFN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 me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you. with it, girl. Show them it, girl. the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. the bang bang.